Nou, hier komt hij gewoon, eh, om een paar maanden komt hij gewoon een keer weer voorbij. Want het is een van mijn meest favoriete platen aller tijden. Wat een plaat, niet normaal. Buddy Miles, Damn Changes. Hij was uh, Amerikaanse rock- en funk drummer. Hij werd slechts 60 jaar. Hij was vooral bekend door zijn werk met Jimi Hendrix. Hij zat namelijk in de band of Gypsies van 1969 tot 1970. En dat laatste jaar dat is ook eh, het jaar van herkomst waar eh, deze plaat dan eh, weer ja, vandaan komt. Hij overleed dus op 60-jarige leeftijd, maar wat een plaat dit nog steeds. Buddy Miles, Damn Chasers. Ja, goedenavond, welkom bij een nieuwe... Brick. Oh, zo, nou. De week. de herfst is officieel begonnen. En dat weet je als je ja, naar, de, naar de radio fietst, voor het eerst in het donker. En dan ook met dit weer, weet je wel. Hè, nat, vies weer, winderig. Nou goed. We zijn er in ieder geval weer en ik heb eh, koffie gekregen, dus eh, ja, het komt allemaal goed. De komende twee uur tot 11 uur vanavond een nieuwe Breek de Week op de lokale omroep Goorlen. En hoor eens hoe die bas is, jongens. Zo. Het is Larry Graham met Larry Graham's Central Station. Ook uit de jaren 70, 1974 eh, volgens mij om precies te zijn. Hair! People like me everywhere. say, is that really all you have? I just tell them if it ain't, ain't. Oh, well, it sure don't mean that now I can't. Cause I just don't believe it's fair to judge a man by the length of his hair. I can damn near see what's outside you and inside me. Down a high, through the light, a weak man's love can be a strong man's. maar twee platen gedraaid en nou al toetig. Graham Central Station en uh, Herman natuurlijk de legendarische Larry Graham. Junior zelfs. Hij was eh, Amerikaans basgitarist, eh, maar hij deed nog van alles naast. Hij was ook zanger, componist, platenproducer. Maar het meest bekend als bassist natuurlijk van de band Sly en the Family Stone. En ehm, nou, als frontman en voorman van dit orkest. En eh, hij wordt een beetje ja, als de uitvinder gezien. De uitvinder van de, de slapping techniek. Je weet wel wat ervoor zorgde dat eh, het toonbereik van de basgitaar radicaal werd eh, uitgebreid. Ehm, nou, hij was dus zeer succesvol en invloedrijk ehm, in Sly and the Family Stone. Ehm, daarna ging hij door onder andere drugsgebruik van de voorman uh, Sly Stone geleidelijk. ja, dat, dat, viel uit elkaar. Hij vormde zijn eigen band, Graham Selford Station, afgeleid Ehm, ja, eigenlijk een woordenspel op Grand Central Station. Beroemd treinstation eh, in Manhattan. In New York. En eh, de band is hard als midden is. Waaronder Hair dus. Die hoorde je zojuist. En dit is hem solo. I started to believe I'd never find anyone. Doubt had try to convince me to give in. Said you can't win. One day the sun came a shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see! Someone was saying, I love you to me on one in a million chance of a lifetime, and life show compassion and send to me a stroke of love all to you. feel. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh, chance of a lifetime, and life show compassion and send to me a stroke of love. called you. One in a Million You, 1980. one in a million En daarvoor, dus met zijn eigen band, Graham Central Station van eh, dat debuutalbum. Toch wel de meest bekende plaat van eh, dit orkest, Hair. En eh, er staat ook nog een heel fijne ander liedje op. Dat is It Ain't No Funk To Me, zou ik binnenkort weer eens draaien. En hij zat dus ook in Sly and the Family Stone. Hij was de bassist. Eh, maar daar had ik laatst al een paar eh, ja, plaatjes van gedraaid. Tesla in de Family Stone, afgelopen weken. Hij is nog maar 27 jaar, het is helemaal nieuw. Nieuwe muziek van Lawrence Jones. Nieuwe single heet Everything's Gonna Be Alright. losing all my money. You got me going out my mind. I think of you in the morning. I know that you're one of a kind. I know it's hard, but it's the best I can do. for you. getting out of this rut. I know it's hard, but it's the best I can do. Alright. Nieuwe muziek. en als we toch een beetje in ehm, dat eh, ja, rock slash soul hoekje zitten, hè? dan mag deze er eigenlijk wel achteraan, want afgelopen maandag werd hij 70 jaar. 70 jaar alweer. Ik heb het over natuurlijk Bruce Springsteen. En dit is eh, toch wel zijn meest soulvolle plaat. Dus die mag zeker niet eh, ontbreken in dit radioprogramma. Breek de week tot 11 uur vanavond. Twee uur lang de beste soul, funk en classic disco. Nou, Bruce Springsteen dus. Van eh, zijn derde album, Born to Run, 10th Avenue, Freeze Out. Sixteen. Dat is de meest soulvolle plaat. Komt natuurlijk vanwege de, de blazers. Dus die mag zeker in Breek de Week. In de uh, beste soul funk. Afgelopen maandag 70 jaar geworden. Bruce Springsteen, Dev Avenue. Freeze Out. Hij weet nog steeds niet wat een eh, Freeze Out is. Na al die jaren, want dit komt al eh, uit 1975. Maar één ding is zeker, het gaat ehm, over de oprichting van eh, de E Street Band met eh, Scooter en de Big Man, Bruce Springsteen en eh, Clarence Clemens. Veel, eh, veel ja, blazers ook in dit nummer, veel saxofoons. Ehm, Clarence Clemens zelf natuurlijk de saxofoon. maar ook Michael Brecker die doet hier de tenorsaxofoon. bariton saxofoon zit er ook nog in. trombone zit erin. Ehm, en even kijken, ook nog trompet. Ja, ja, ja. nou, nog wat, nog flugelhorn en het, het arrangement zelf. Het, het blazersarrangement zelf, dat is dan weer. Bedacht door Bruce Springsteen en Steve Van Zandt. Uh, Bruce Springsteen, 10th Avenue, Freeze Out. Dit is eh, DJ Shadow. And this time, I'm gonna try it my way. In the beginning, well, I didn't know Shadow. Dit eh, kwam eh, van zijn derde album destijds, The Outsider. En hij is niet, eh, normaal niet heel snel met het maken van de platen. Niet dat dat erg is, want ja, het is eigenlijk altijd wel goed. Meestal doet hij er een jaar of vijf over, over een nieuwe plaat. Maar hij komt nou na drie jaar komt hij met een nieuw album. Het zesde wordt dat. Dat gaat R Pathetic Age uh, eh, noem, eh, Op mijn beste Engels. En ehm, ja, dat, heeft, dat is een, eh, een, tracklist van 23 nummers. Waarvan de eerste helft instrumentaal. En de tweede helft doen er allemaal gastvocalisten mee. Dus er is al een single uit met Della Soul. Maar er komt ook iets op te staan met Run the Jewels. Dus dat wordt fijn. DJ Shadow en This Time I'm Gonna Try It My Way. De Teskey Brothers. Die hebben twee maanden terug een nieuwe album uitgebracht. Run Home Slow staat daarop. En er staan ook heel wat goede liedjes op. Ik noem een Carrie. You. Soak It eh, Up is volgens mij de nieuwste zin al. Eh, Man of the Universe, eh, ik noem een Hold Me, Let Me Let You Down. De afgelopen weken ook een aantal keer gedraaid. Het staat vol met goede liedjes, dat nieuwe album. Maar ik wil je eigenlijk ja, voorstellen aan een nieuw liedje. Het is niet een nieuwe single of zo, maar het is gewoon een albumtrack. Maar ik vind het zo verschrikkelijk goed. En ja, het is Beetje afgeleid van Otis Redding, want ja, die eh, stem van de zanger van de Teskey Brothers... Die lijkt ontzettend veel op die van Otis Redding. En het is ook een beetje afgeleid van een titel, een eh, liedje van Otis Redding, namelijk Pain in My Heart. Nou, het volgende nummer heet Paint My Heart. En het heeft ook een beetje eh, iets weg van With a Little Help for My Friends. Joe Cocker die had de hitversie, origineel van de Beatles. Daar lijkt het ook erg op, hoor maar. Dus flink geïnspireerd op de 60s, maar toch wel ontzettend goed toch? Nieuwe muziek van de Desky Brothers, Paint My Heart. Heavy traffic On empty skies Empty streets Fill minds. I bang my heart something new, then I'll leave it all. I'll leave it all to you. the gold band's coming. Don't let Brothers en Paint My Heart. Tegenwoordig moet je een beetje uitkijken met eh, ja, de nieuwe Michael Jackson of de nieuwe Madonna. Dat wordt tegenwoordig snel gezegd eh, naar mijn mening. Maar ik denk dat we hier toch wel stiekem een nieuwe Otis Redding hebben. Hè? Die is, hij is ook al zo lang dood, ondanks dat eh, zijn muziek natuurlijk eh, nog steeds onwaarschijnlijk eh, populair is. Ehm, maar ja, dit, dit lijkt zo, zoveel en het, het, is ook zo goed. Tesky Brothers, Paint My Heart. En ja, hier komt de inspiratie dus grotendeels vandaan. Want het klonk 55 jaar oud, maar het was helemaal nieuw. Dit is echt 55 jaar oud. Otis Redding, Paint, of Paint in My Heart, sorry. Paint in My Heart. is toch sprekend Treating me cold. Oh, oh, where can my baby be? Lord, no one knows. Pain in my heart just won't let me sleep. Where can my baby be? Lord, where can she be? Said I want you to come back, come back, come back, baby. a little pain in my heart just won't let me be. Wake up restless nights, Lord, and I can't even sleep. love me, baby. Till I get enough. Oh. Pain in my heart. Oh. Little pain in my heart. Oh. Stop this little pain in my heart. Oh. Stop this little pain in my heart. Ja, dit is toch wel een van de mooiste stemmen die ik eh, ooit heb gehoord. Otis Redding en eh, Pain in My Heart. Ja, we gaan even van de jaren 60, met jaren 60 terug eh, naar de 80s. Dit was een Amerikaanse R&B en electro-funk band dit. En ze scoorden vooral hits met Just Be Good To Me en The Finest. Maar dit was het allereerste geluid van ze. Het allereerste succesje uit 1980. De SOS Band. En Take Your Time. Do It Right. Let's do it. SOS Band. En eh, een van eh, die fijne liedjes die ze uitbrachten. Ze hadden eh, best wel wat hits. Ik zei net al, Just Be Good To Me en The Finest. Dat waren toch wel de twee bekendste. Maar dit was echt het allereerste succes. Kwam in Nederland niet verder dan de tipparade destijds. 1980 hebben we het dan over. SOS Band uit Amerika. Take your time, do it right. Even weer iets nieuws laten horen. Alhoewel, nieuw, nieuw. Het is al een aantal weken uit. En ik heb het sinds die ook volgens mij iedere uitzending van mij gedraaid. Want het gaat maar niet vervelen. Ik dacht vanmiddag nog, zou ik even een, eh, ja, een, wat oudere draaien van Michael Kiwanuka maar Ik dacht, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Toch die nieuwe, want die gaat voorlopig nog niet vervelen. 1 november dan eh, komt het nieuwe album uit, het derde album, Kiwanuka. En ik ben echt ontzettend benieuwd naar dat album, want volgens mij wordt het totaal anders dan eh, de eerste twee. Dit is de eerste single, You Ain't The Problem. believing. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Ah, oh, you got me wrong if you don't belong. Live in the trouble, don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie, love is the crime, it's you I believe in. No need to blame myself, no need to die, I'm only human. I'm on, you got to put me on. I know when you come along, don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. one problem. I try to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling. I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream. I hope to be who I believe in. I used to hate myself. You got the key, break out the prison hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. Michael Kiwanuka en eh, zijn nieuwste single You Ain't The Problem. Ik wil het even met je hebben over eh, de Britse tienerzangeres eh, Nita Rossi. Zij bracht, bracht, slechts vier singles uit. Waaronder ja, echt een Northern Soul stomper. Het is Untrue Unfaithful That Was You. destijds volgens mij wel snel in de vergetelheid geraakt, weet je wel. En ehm, nou, zij is geboren in 1948. Het liedje zelf komt uit 1965. dus eh, geboren aan eh, de zuidkust van Engeland destijds. Haar vader die was eh, eigenaar van een, een, café in het Lansdowne Hotel in de stad. En nou, haar grootouders die, ja, die kwamen uit eh, uit Italië. En eh, als tiener nam zij eh, nou, veel deel aan zangwedstrijden en zo. Ze zon ook mee met bands in hoteloptredens. En in 1965 stuurde ze een tape naar de manager van Tom Jones, Gordon Mills. En hij nodigde haar uit voor een auditie. Nou, hij verspeelde weinig tijd met het aanmelden van haar. En ze trad haar behoren toe tot het Piccadilly label in 1965. Ze verhuisde uiteindelijk naar de Piacenza in Noord-Italië, waar ze zou blijven. En de afgelopen jaren is ze eigenlijk nog steeds verrast dat, het, dat, ja, dat haar oude platen, dat mensen die te gek vinden, ook al zijn het maar vier singles. En dan gaat het dus voornamelijk om dit liedje, want dit is het meest succesvol. Is ook het enige wat eh, online te vinden van haar is, in ieder geval op Spotify. Maar wat een waanzinnig liedje dit. Nita Rossi en Andrew Unfavored, That Was You. sound die dan op je afkomt. Uit de eh, lang vervlogen tijden. Uit de tijd dat uh, seks nog smerig was en de lucht nog schoon. Dat eh, de koude stampot nog warm was. Nou dat. Niet de Rossi, aan Faithful, That Was You. Zullen we even discoen? Even discoen, ik heb er zin in namelijk. 40 jaar oud. Komt uit 1979. Billy Paul, ja, eigenlijk van Me en Mr. Jones, maar hij had, hij had ook dit. Bring the family back. Haven't you know as strong. can survive. Don't be afraid. Cause you gotta take a final stand. Don't be afraid. You gotta try to understand. It's also the children. plaat die eh, in de buurt komt van uh, Me en Mrs. Jones. Maar dit is ook wel lekker hoor. Gewoon even discoen eh, met Billy Paul en Bring the Family Back. Dit is helemaal nieuw. Nieuwe muziek van The Seratones. Tweede album is uit. En dit is de single. En wat vind ik die geweldig. Ex-plaat van de week. Gotta get to know you. fijn liedje blijft het toch. Ja, stevige gitaren, maar toch ook een eh, dikke vette portie soul zit erin nog. De Seratones en uh, eh, to Get To Know You. Ehm, ja, ik ga je nou even een liedje laten horen. Dus eigenlijk, eh, eigenlijk was het destijds gewoon een politiek statement. gedaan door Stevie Wonder. Komt van zijn album ehm, Full Fillinglessness. First Final. En ook wel leuk om te weten, is gewoon een leuk feitje. De achtergrond, dus de backing vocals, die zijn gedaan door de Jackson 5. 1974 eh, heb ik het dan over. Uitgebracht op eh, Motown natuurlijk, hè, want daar zaten ze allebei. En ehm, nadat het album uitkwam, twee dagen daarna is ehm, president Richard Nixon, Amerikaanse president, afgetreden. Had alles te maken met het Watergate-schandaal. En dit is eh, ja, een van die fijne liedjes van eh, Stevie Wonder. Hij stond eh, een half jaar terug stond hij ook in onze Motown Top 60. Hij was hoofdleverancier. Hij stond er 13 keer in. En dan stond deze er nog niet eens in. Zoveel goede hits heeft die man gemaakt. You haven't done nothing. decisions that are made steeds af en toe een, eh, een plaatje. Maar dit was wel eh, uit zijn betere periode, hè? die jaren 70 periode. Dat was echt wel eh, zijn allerbeste werk. Stevie Wonder, You Haven't Done Nothing. Het intro lijkt zelfs een beetje op Superstition, naar mijn mening. En maar ja, dit kwam inderdaad een paar jaar later, twee jaar later of zo, volgens mij. You Haven't Done Nothing. Zometeen na het nieuws van 10 uur met Erik van Vliet. Tweede uur breekt de week. Wil je iets horen? Dat kan. 013 1344 of via de Facebook. Even naar de Facebook. Facebook.com slash breekdeweeklog. Kun je je favoriete liedje achterlaten. Alles in de soul, funk, Disco hoek. Kom maar door. Laatste dit uur. Nina Simone. Prachtig. Deze hoor je niet zo vaak. I wish I knew how, it would, how, uh, how it would feel to be free. Zo, dit de tonbreker. It would feel to be free. zien ze het nog een keer. I wish I could break all the chains. wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every sing is het regionieuws. Een deel van de gevels van het Van Bezouw-complex in Goorlen hangt er schots en scheef bij. Zo staat er vandaag in de krant te lezen. Rijp voor een laatste zetje, maar de sloop ligt stil. De gemeente wil dat er niet verder wordt gewerkt. De omwonenden storen zich aan de aanpak van de sloper. De bouw is stilgelegd omdat de sloper zich niet heeft gehouden aan regels. Zo zijn er geluidsnormen overschreden en zijn er tijden waar binnengesloopt mag worden niet gehonoreerd en zijn er ook regels voor het afdekken van materialen niet nagekomen. De gemeente heeft de boel stilgelegd totdat er overleg is geweest met de sloper. En de politie heeft afgelopen dinsdag aan een woning aan de Duifstraat een hennepkwekerij in Tilburg ontdekt. De kwekerij werd ontdekt na anonieme tips. Er werden 96 planten aangetroffen. De kwekerij is in opdracht van de officier van justitie ontmanteld en ook vernietigd. Tilburg gaat nu kijken of er bestuurlijke maatregelen getroffen kunnen worden. Tot zover het regio-nieuws. Ladies and gentlemen, Bob Dylan. Op 3 oktober staat de uitzending van Podium Breed in het kader van Bob Dylan.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 Dit is toch wel eh, de beste versie, och. Och, wat een... oh, oh, oh, oh. daar gaat me... Oh, daar gaat me... Oh, daar gaat het helemaal mis. Wat een fijn liedje. Uh, and Peebles en I can't Stand the Rain. Ehm, ja, door haar zelf ook geschreven inderdaad. En ehm, eh, er zijn verschillende artiesten die het later nog hebben opgenomen. Ik noem eh, Eruption, Tina Turner, die hebben het later ook nog opgenomen. Maar dit was veruit, veruit, veruit met kop en schouders eh, de beste versie van I Can't Stand The Rain. En dan met dit weer, ja, dan kan het niet fout gaan. en Peebles, open de tweede uur. ja. de week. Ja, goedenavond. Tweede uur van Brede Week. Het is woensdagavond, je bent aan de goede kant van de week. Godzijdank. Het is 25 september 2019. Net na 10 uur, 3 over 10 om eh, precies te zijn. En eh, ja, tot 11 uur vanavond is dit Breek de Week op de lokale Omroep Goorlen. Met de beste soul, funk en classic disco. Wil je iets horen? 013 54 1344. Of via de Facebook, facebook.com slash Breek Voor jouw favoriete liedje. En het mag echt van alles zijn. Dus ik zou zeggen, kom maar door. We gaan even disco hè? Ja, want de Rolling Stones. Vinden die nou ook aan het disco? allemaal aan de disco, hè? Die rocksterren. Kiss met eh, I Was Made For Loving You. Ehm, Queen met Another One Bites The Dust. Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy. Maar ook zij, The Rolling Stones. Eigenlijk eh, de disco hit plaat die eh, ze later pas uitbracht, twee jaar later. Miss You, dat was eigenlijk de grote wereldhit. Maar dit was ook een single kwam eh, een van de betere albums van de Rolling Stones, Black and Blue, waar ook een van hun allerbeste liedjes op staat, Fool to Cry. Maar dit stond er dus ook op, Hot Stuff van eh, de Rolling Stones. Ja, en we kennen natuurlijk nog een, eh, een Stuff in het genre, de disco. En dat is wel een grote hit geweest. 40 jaar geleden, in 1979. En ook volgens mij ook wel een redelijke hit, ook, ook hier in Nederland. Die van de Rolling Stones, die deed niet zoveel. Werd op single uitgebracht, maar hè, dat deed het in, eh, in de top 40 hier in Nederland deed dat helemaal niks. Maar als single dus wel, ehm, nou, later Miss You inderdaad, dat werd een grote hit. Ehm, Hardstaf, um, Hot Stuff, Donna Summer. Donna Summer, Hot Stuff. Daarvoor Hot Stuff van de Rolling Stones. Zelfde titel, totaal verschillende platen. Maar wel allebei in het eh, genre disco. Allebei leuke, leuke, lekkere releases. Dit is nieuw. Dit eh, komt van het nieuwe album van Brittany Howard. Wat ze afgelopen vrijdag uitbracht. Haar uh, eerste album. Want ze komt natuurlijk uit de Alabama Shake. Zou ik binnenkort weer eens van draaien. Dit staat op dat album. Stay High heb ik veel gedraaid. Maar dit is Georgia. I just want Georgia to notice me. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Hou ik er niet meer van. Brittany Howard. Van haar uh, solo debuutplaat. Jim Stay High eh, natuurlijk veel gedraaid. Want wat een single is dat ook. Hè. Maar dit zit ook op het album Georgia. Zo heet het. Ehm, ja, eens even kijken. Deze. Deze. Ja, dit is fijn. Dit is fijn. Dit is eh, Bobby Womack. En ehm, Bobby Womack was vooral ehm, ja, actief in zijn carrière als zanger in de band uh, De Valentino's, die hij samen met familie vormde. En hij was ook eh, als gitarist eh, voor Sam Cooke actief. Sam Cooke ga ik er meteen nog iets van draaien. En hij schreef ook samen met zijn schoonzuster Shirley Womack, eh, schreef hij It's All Over Now. Dat werd dan weer de eerste nummer 1 hit voor The Rolling Stones. Nou, heb ik net genoeg gedraaid. Dit is hemzelf met Across 110th Street. Van de plaat. I was the third brother of five Doing whatever I had to do to survive Stop saying what I did was alright. Trying to break out of the ghetto was a day to day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th catch a woman that's weak across a hundred and ten street. Pushers won't let the junkie go free. Across a hundred and ten street. Woman trying to catch a trick on the street. the ghetto times. Help me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Fijn, fijn, fijn, fijn, fijn, fijn, Heel fijn dit. Bobby Womack en across 110 th Street. Later ook nog gebruikt als de opening van de gelijknamige film en de, de opening van andere momenten in de film Jackie Brown van Quentin Tarantino, daar is het in gebruikt. En later ook nog in American Gangster van Ridley Scott. Dus ook erg populair in films, deze Across 110th Street van Bobby Womack. Dit is uh, Evelyn Champagne King. En eh, die bijnaam Champagne die kreeg zij omdat zij zo kristalhelder zong. Dit is Shame. Ik zit niet op te letten. Evelyn Champagne King. Lekker disco. Eh, eh, shame, inderdaad. Je hoeft hier niets voor te schamen. Zeker niet. Dit is een nieuwe zin van Melvin Vintage Future. Dit is Willing. Let's There ain't liedje dit. Nieuwe single van de Nederlandse band Mel en Vintage Future Willing, zo heet het. Ik heb een verzoekje gekregen. Liedje van uh, eh, The Commodores, van Sandra. En dat is wel leuk, want deze die hoor je eigenlijk nooit van The Commodores. Wat wel gek is, want ze zaten in een super succesvolle periode. Hè. Je had die Brick House, Three Times a Lady, Ceylon, Still. Eh, maar deze, ja, deze single die deed gek genoeg helemaal niks. Oh, Machine Gun had je ook nog een Easy, to how To Trot. In de tijd dat het nog net was met Lionel Richie, Old Fashioned Love. via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omopgoorlen.nl. Zo goede gozer die Maarten. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Dig this. I got in town a month ago. I've seen a lot of girls assisting. If I could meet them, I could get them. But as yet I haven't met them. That's why I'm in the shape I'm in. Here another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now, how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Now, Another fella told me he had a sister who looked just fine. Instead of being my deliverance, she had a stranger's resemblance to a cat named Frankenstein. Here another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now, how I wish I had some shit to talk to. I'm in an awful nobody. Man, if I was back home, I'd be swinging two chicks on my arm. Oh, yeah. Listen to me, huh? It's hard on a fella when he don't know his way around. If I don't find me a honey to help me spend my money, I'm gonna have to blow this town. Here it's another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now, how I wish I had some chick to talk to. I'm in an awful everybody sang another Saturday night, and I ain't got nobody some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful one more time, another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had some chick to talk to. wat fijn dit. 55 jaar oud, de meest bezonnen avond uit eh, heel de popmuziek. Daar eh, ben ik van overtuigd. Zaterdagavond, de zaterdagavond is dat. Saturday Night, Another Saturday Night van eh, Sam Cooke uit 1964. Komt van hetzelfde album als A Change Is Gonna Come. En natuurlijk ook een wereldplaat is. Maar deze is ook fijn hoor. gewoon af en toe er tussendoor. Another Saturday Night van Sam Cooke daarvoor. De Commodore is aangevraagd door Sandra. Sandra, dankjewel. Old Fashioned Love. Ik heb een nieuw single voor je. Van een 16-jarige Yogi maar ehm, hij had, eh, de vorige single die was ook heel fijn. Dat was face to face. Maar hij heeft nou een EP'tje eh, e uitgebracht. Dat heet Free Time. Zeven liedjes staan erop. Ik wil even de titeltrack nog een keer van draaien. Ehm, zijn naam is Rule. Nummer maar 16 jaar dus. Rule, dat schrijf je met uh, eh, U-E-L. Dus ja, R-U-E-L. Ehm, everybody wants to rule the world. Nou, hij helemaal. Dit is zijn nieuwste single. En die heet Free Time. Dat is toch wel de mooiste tijd van uh, allemaal, hè? De vrije tijd. Ach. Eyes are shut, sleep too much. Probably should get up, but what's the rush? Brush my teeth, but now my hair. I used to feel, but now I don't care. Watching the clock from the sofa. I just wish you would come over. All of my friends, and don't worry, I promise you'll be fine. But now I'm alone and I'm lost in my phone with this free time. I used to spend it with you. All of this stupid shit we used to do that you're tied up. I'm tired of all of this free time. I could make some toast, I could watch a show, I could go for a walk, but I probably won't. I could do anything I put my mind to if I tried to, but I'm just watching the clock from the just wish you is free. erg blij, hè? mijn 16 jaar. Rule. En Free Time. Volgende liedje komt weer van Motown en uh, begint heel rustig, maar uiteindelijk wordt het een heel lekker dansbaar disco liedje. Om op te dansen. Het is van Diana Ross. Love Hanover. betere kater kun je eigenlijk niet, niet hebben dan de Love Hanover. Die bezingt zij. bij de Supremes. Maar solo ook eh, heel succesvol. Diana Ross. En Love Hanover. Ja, als je naar het weerbericht kijkt voor eh, de komende week, het is echt niet te doen. Het gaat... Eh, iedere dag gaat het uh, regenen in de buurt van uh, Riel, Tilburg. nou, heel die omgeving eigenlijk. Behalve vrijdag. Vrijdag is dan nog redelijk. Dan valt er geen neerslag. Maar ja, temperatuur wordt niet warmer dan 18 graden. Maar echt voor de rest gaat het heel de week regenen. Alleen maar is weer. Eh, dus ik dacht, ja, dan kan ik net zo goed deze draaien. Want die hoor je niet zo heel vaak. Dusty Springfield, natuurlijk van Son of a Preacher Man. En ehm, ook eh, You Don't Have To Say You Love Me, maar deze ook. Summer is Open, mooi hoor. that was green is now the summer is over. The sun and the moon take turns in the sky. The days drift on by too soon. 20 jaar geleden overleden. Slechts 59 jaar oud werd ze. Dusty Springfield. Ik vind de trompet heel mooi en uh, strijkers in het nummer. Dramatisch, want ja, het is echt zo. The summer is over. Dusty Springfield. Nog even iets nieuws laten horen een of andere reden is het altijd de plaat die ik rond kwart voor elf draai. Blijkbaar een echte kwart voor elf plaat. Black Pumas, nieuwe zin op Black Moon Rising. different season, 100 years. And the only time she gets dressed in black, taking flight, baby, count you down. On your way off without a sound, black moon rising above the clouds, you're my sunshine. sluiper dit, zoals eh, Puma's dat doen. De eerste, denkt, de eerste keer denk je ja, de tweede keer denk je oh, en de derde keer denk je ja, dan valt hij echt helemaal en dan laat hij niet meer los. Zo'n band is dit. En dat is eigenlijk met al hun liedjes, eh, want ze hebben een debuutalbum uit. En dat is eigenlijk fantastisch, want eh, volgens mij Colors, hè, dat was de vorige single, die was ook eh, erg fijn. Kijk, Colors was dat, hè? Ja, Colors. Dit is de nieuwe single en die is, eh, ja, die is gewoon net zo goed. Black Moon Rising. Even nog discoen? Ja, hè? even discoen. Ehm, dit gaan we doen. We gaan terug naar mid-jaren 70. Ehm, even kijken. Oh, kijk, Shirley and Company. En je had, veel, ja, je had een Shirley en daar had je ook nog uh, een heleboel verschillende companies. Verschillende wisselende samenstellingen waren dat. De opvolger van Shame Shame Shame, dat was Cry Cry Cry. Die was gek genoeg minder succesvol, ondanks dezelfde melodie. Eigenlijk niet zo gek. If you get the notion, you can't stop the groove, cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Put on your shaggy ring, woman, if you thought I. lijst nummer 1 hit en af en toe dan hoor je hem nog wel eens. Dit fijne disco liedje van uh, Shirley Company. Shame, shame, shame. Nummer 1 uit 1975. Volgens mij ook in Engeland werd het volgens mij ook nummer 1 en eh, af en toe dan hoor je hem nog wel eens. En de opvolger, dat was eh, Cry, Cry, Cry. Had precies dezelfde melodie, maar dat deed dan weer helemaal niks. Is ook niet gek genoeg Als je, als, je kopiëren en plakken doet, een beetje hetzelfde trucje. Het werkt niet altijd. Ja, ik heb er nog eentje voor je. Het is bijna 11 uur. Um, Miles Davis. Miles Davis die heeft ehm, laatst een eh, nieuw album uitgebracht. En dan denk je, hè? Hoe dan? Die gast is al 28 jaar dood. Nou, ehm platenmaatschappij heeft dat natuurlijk ook gedaan. Boos, asociaal en toch wilde muzikanten hem zijn. Miles Davis, invloedrijke jazzmuzikant van eh, de 20e eeuw. Inmiddels is hij 28 jaar dood, maar nu nog steeds volop in het nieuws. Het komt eh, met ja, dat nieuwe album. Er is namelijk een nieuwe album van Miles Davis verschenen. Dat heet Rubber Band. En uh, er is ook een documentaire, die heet Birth of the Cool. Die heb ik nog niet gezien, eh, eerlijk gezegd, maar lijkt me wel interessant. En dit is echt eh, ja, zo'n heel fijn herfstliedje eigenlijk, dit. Moet je maar eens proberen. Als het dan regent, of je, of je loopt door de regen, of winters, dan werkt het ook door de sneeuw. Wandeling maken in de sneeuw. En dan dit op je koptelefoon. Dat werkt echt helemaal. Miles Davis. Tot zover Breek de Week. Voor woensdagavond 25 september 2019. Beste soul, funk, disco en af en toe een mespuntje jazz hoor je hier. En met die laatste sluiten we af. Miles Davis en So What.